8 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Een 31e man uit Liberia mag worden uitgezet naar zijn geboorteland, ondanks het risico op ebola. Dat heeft de rechtbank bepaald. Volgens de man is zijn uitzetting vanwege het risico op besmetting in strijd met het Europees Verdrag tot Bescherming van de Mens. Maar de rechter zegt dat de man zelf maatregelen kan nemen om niet besmet te raken. De man betoogde ook dat voor Liberia negatief reisadvies geldt, maar ook dat maakt volgens de rechter niet uit. Een vrouw van 41 uit Utrecht is gisterochtend overleden door drugsgebruik. De vrouw had het Amsterdam Dance Event bezocht. Ze is de derde bezoeker van het evenement die overlijdt na het gebruik van verdovende middelen. De politie waarschuwt dat er mogelijk vervuilde ecstasypillen in omloop zijn. Nederlandse overheden, die nog geld kregen van Landsbankie hebben dit zes jaar na het faillissement van de IJslandse bank teruggekregen. Het gaat onder meer om de provincies Noord-Holland en Groningen en de gemeente Den Haag. De overheden hadden in totaal nog zo'n 187 miljoen euro te goed. Landsbanki was de moederbank van internetbank IceSafe en ging in 2008 failliet. Een Nederlands team heeft in het Oekraïense Torres persoonlijke bezittingen opgehaald van slachtoffers van de ramp met MH17. Het gaat om twee koffers. Het onderzoeksteam kreeg eind vorige week te horen dat de koffers gevonden waren in Gradovo. Ze worden eerst in Kharkov onderzocht en daarna kunnen de spullen naar Nederland. Het lichaam van een man die gisteren in de buurt van Waspik tijdens een boottochtje overboord sloeg is gevonden. Hij was met zijn vrouw aan het varen in een rubberbootje in het Oude Maasje. Het echtpaar viel in het water, vermoedelijk doordat het bootje gegrepen werd door de wind. De politie denkt dat de man is geraakt door de schroef van de motor. De vrouw bleef ongedeerd. Het weer wisselend bewolkt en een enkele bui. Morgen eerst regen bij een matige tot harde wind. Smiddags mogelijk zware windstoten. Dan gaat het hard regenen met later ook onweer en hagel. En aan zee is er kans op noordwesterstorm.